Uit de stad Lviv zijn vanavond meerdere explosies gemeld. De burgemeester raadt mensen dringend aan in de schuilkelders te blijven. Eén persoon zou gewond zijn geraakt. De grote brand in een appartementencomplex in Dordrecht is onder controle. Het hele dak van het complex stond in brand. 16 woningen zijn ontruimd en ook bewoners van omliggende woningen zijn geëvacueerd. Ze kunnen voorlopig niet naar huis. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Veel reizigers zijn deze meivakantie blij als ze via Rotterdam de Hee kunnen vliegen en niet via Schiphol. Maar ook in Rotterdam piept en kraakt het bij de bagageafhandeling. Daar heeft de luchthaven last van. We hebben er zeker mee, eh, mee te maken. Daarom is er ook wel wat rijvorming eh, mogelijk. En dat mensen gewoon eh, ja, met enige vertraging wel in een vliegtuig zitten. Maar ja, de excessen die op Schiphol zijn, die hebben wij niet. De luchthaven wil zich niet mengen in discussies over de lonen van het grondpersoneel omdat de showers in dienst zijn van andere bedrijven. Maar wel zegt een woordvoerder dat iedereen een goed salaris moet kunnen verdienen. Een bijzondere samenwerking. Zanger Ed Sheeran heeft samen met een Oekraïense band een nummer uitgebracht. De opbrengst van Two Step, zoals het liedje heet, gaat naar slachtoffers van de oorlog. In de videoclip van het nummer is de chaos van de oorlog duidelijk te zien. Het nummer werd deels opgenomen toen de bandleden al in militaire dienst waren. De band is nu ook tijdelijk gestopt met het maken van muziek om mee te kunnen vechten in de oorlog tegen Rusland. En dan het weer. Het wordt koud vannacht.